dat was uh, Alan Jackson. Ik heb vandaag een programma samengesteld met uh, allemaal cd's die ik eigenlijk een beetje vergeten ben. En dan kan het wel eens gebeuren dat je bij jezelf denkt van... welk nummer zal ik nu eens draaien? Well, they shouldn't have that good. I got carried away and let the music go to my head. Well, she shouldn't have worn that dress. the way it curled around when she was spinning. Just kill me dead. My heart began to tell my body and my soul that it had gotten in the mood to lose control. Oh no, when did neon light turn slow dance with her arms around me. One more long glance, and nothing will slow down me. I got no chance. If I'm not in love, I'm on the verge. All I wanted to be was cool. It ain't my style over here Let's burn. But as we floated across the floor, all at once I flashed right past the point. Of no return. And when we said goodnight, the sun was on the rise. And any stars that hadn't set had fallen in my eyes. globe? When did neon light turn into moon glow? When did that jukebox turn to a rainbow? I'm about to give in to this urge. One more slow. van deze Colin Ray van de CD I Think About You. En ik zeg al van, ja, soms dan denk je bij jezelf van welk nummer zal ik nu...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 Dat gebeurde in de oostelijke provincie Nooristan in de buurt van de Pakistanse grens. Ook twee Afghaanse militairen werden gedood. Volgens de NAVO-troepenmacht ISAF werden de coalitietroepen aangevallen vanuit een moskee en een dorp. Een woordvoerder sprak van een complexe aanval in moeilijk gebied. Het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan is een bolwerk van de Taliban. Er is een planetoïde vernoemd naar Miep Gies, de vrouw die de dagboekaantekeningen van Anne Frank redde. Dat heeft de Internationale Astronomische Unie bekendgemaakt. De kleine planeet Miep Gies bevindt zich tussen Mars en Jupiter en heeft een geschatte doorsnee van 7 kilometer. De 100-jarige Miep Gies hielp Anne Frank en haar familie onder te duiken tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na de arrestatie van de familie Frank vond ze het dagboek en verstopte het. Veel planetoïden zijn genoemd naar bekende mensen... In Nederland hebben onder andere schrijfster Hedda Haase en de Nobelprijswinnaar Gerard het Hoofd en Martinus Veldman een planetoïde met hun naam. In een straat in Leidsendam zijn vannacht verschillende auto's uitgebrand. Ze zijn waarschijnlijk in brand gestoken. De brandweer had het vuur snel onder controle. Toch moesten enkele omwonenden even hun huis uit vanwege de rook. Niemand raakte gewond. Formule 1-coureur Sebastian Vettel heeft de grote prijs van Japan gewonnen. De Duitser leidde op het circuit van Suzuka van start tot finish. Door zijn zege heeft Vettel nog een kleine kans om wereldkampioen te worden. In het klassement heeft hij een achterstand van 16 punten op de nummer 1, Jensen Button, met nog twee races te gaan.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 gespeeld door Lionel Hampton met zijn big band... en gezongen door Diana Washington. Cor, Goedemorgen. Zandvoort. Leuk je weer eens eh, gezien. Eh, leuk je weer eens eh, te zien. Het is hier een tijd geleden dat wij eh, samen een programma eh, voor de luisteraars mogen samenstellen. En eh, ja, het is vandaag echt herfstdag. Dus ik weet niet wat jij hebt uitgezocht, maar... Wat is het? Wat nou, heb, je, heb je er wat nieuws meegenomen? Ik, ik, heb wat oud en ik heb wat nieuws. En ook wat bijzonders. Nou, dat is uh, afwachten geblazen. Ja, luisteraars, u weet dus dat ik een groot liefhebber ben. En meestal ook mede met mij vele luisteraars van het instrument de vibrafoon. En eh, ik wist dat koor zou komen, dus dan eh, mag het weer. Eh, ik heb een, dan kom ik terecht, dus niet bij Lionel Hampton, ook een van mijn favorieten, maar bij Milt Jackson. En Milt Jackson die heeft niet alleen in kleine combo's gespeeld, maar hij was ook de leider en, ehm, van een big band. En ja, ik heb een cd uitgekozen, die heet Big Bags. Milt Jackson's Orchestra. Arrangementen bij Ted Demeron en Ernie Wilkins. Luistert u naar het door eh, Thelonious Monk geschreven Round Midnight. Milt Jackson. to love me forever. To hold me and crush me so tight. And it's hurting. Cause you're flirting. All because strange tender. Cause you know that alone. So please put an end to this heartache by saying that you still love me too. Please surrender and be tender. Cause you know that I'll always luisteraars, dit was eh, het door Milt Jackson zelf geschreven Strings En eh, ja, eh, het is een van de leukste cd'tjes die ik van deze... ja, wat is het? Het is een, een leader, een vocal en vibrafoonspeler. staat hier op de, op de cd. prachtige cd trouwens, Milt Jackson. sings and Plays. Sounds of the For the Believer. Ja, gewoon een hele cd voor waarin hij zingt. Hij kan eigenlijk niet zingen. Maar op zich is het wel leuk. Zo'n cd'tje erbij te hebben. Toch? Ja. Hoor? Wat heb jij eh, voor de luisteraars uitgezocht? Nou, ik heb eh, nu een, een oud stukje muziek. Het is Making Whoopi. Dat is heel bekend. Maar dit wordt gezongen door Rebecca Turnquist. Nou, ik denk dat er weinig mensen daarvan gehoord hebben. Nee. En ze wordt eh, op de drums begeleid door meneer Johansen, En piano Anders Witmark. En op de bos Jan Aderveld. Dus ze zullen wel, waar komen ze vandaan? Uit? Denk je? Zweden waarschijnlijk. Zo, is het. Ja. Goed, we gaan luisteren naar... Rebecca Tonquist met het liedje Making Whoopie. honeymoon. Another season, another reason for making whoopee. There's a lot of shoes, a lot of rice. The groom is nervous, he answers twice. Boy, it's kill him. That boy's, he's so willing to make woo beer. Well, you can, you can picture a little love nest right down where the roses cling, and you can picture. I tell ya, think what a year can bring. Well, he's washing dishes, uh huh, and baby clothes. He's so ambitious, yeah. He even sews. But don't forget, folks. I guess that's what you get, folks for making woo be. he says, Mister, you'll pay six to her. Well, he says, now, Judge, suppose I fail. The judge says, Well, in that case, mister, I guess you go let it ride. Ja, dit was een stukje eh, accordeon. Ja. Hans, je weet, ik heb vroeger zelf ook zo'n... zo'n ja, vroeger noemden ze een trekbak gehad. Toen speelden we wel andere muziek. Maar het is toch wel eens leuk dat muziek ook in de jazz wel gebruikt wordt. Ja, ja, ja, ja, ja, Wie was dit? Dit was uh, Leonica. Nooit van, Nooit van gehoord. Ik moet vorige keer was ik met Hans Rijmers hier. Eh, eh, had ik een uitzending. En dat ging dan over uh, Jazz in de Krocht. Het nieuwe seizoen natuurlijk. Wat in volgende, week volgende week gaat beginnen. En trouwens met Greetje Kouwveld. Hè? <laughs> en die noemde ook muzici op. En dan zei ik steeds Hans nooit van gehoord. Nooit van gehoord. Maar goed. Bijzonder om dit weer eens te beluisteren. Een paar weken geleden, eh, koor luisteraars, zat ik eh, tv te kijken. Ja, dat doe ik eigenlijk haast nooit. Eh, maar er was tennis. Tennis uit Amerika. En ook daar kan het ontzettend hard regenen. En ja, er was steeds ja, pauze. En toen hebben ze een programma uit de kast gehaald. Dat was trouwens de Belgische tv. Want die verzorgt trouwens ook hele goede programma's. En die hadden een heel stuk over toch wel een van onze, van mijn favorieten ook. En ik hoop ook van u. Een heel oude jazzmuzikant, namelijk Toet Stielemans. En ze liet dus hele oeuvre eh, lied, eh, kwam daar, eh, passeerde daar de revue. En ik zal u vertellen, het was een programma van anderhalf uur. En ik heb van het begin tot het einde genoten. En ja, wie heeft niet in zijn plaatkoffertje muziek van deze mondharmonica en ook uh, en ik kon het niet nalaten om een stuk uit te, eh, uit te kiezen uit zijn Braziliaanse periode. Want dat heeft hij ook gedaan. En eh, onder andere met die Rittenor heeft hij opnames gemaakt. Ik heb een stuk uitgekozen wat geschreven is dat door Oscar Castro Neves. En het is heel bekend. U zal het ongetwijfeld herkennen. En het heet Felicia en Bianca. Toets mans. That Misty Red Beast. Ja, een prachtig stuk uit uh, Turks Fruit. De bekende Nederlandse film. Muziekje gemaakt door Rogier van Otterlo. En natuurlijk prachtig gespeeld door Toets Tielemans. Een van de topstukken vind ik eh, uit die film. En ja, op deze zondagmorgen toch echt wel. Het is al heel oud, want kort eh, toen, toen die film draaide, Turks uit, toen waren wij nog jong en klap, knap. Alhoewel, dat is natuurlijk nog niet zo heel lang geleden, maar <laughs> goed. Ik hoop, luisteraars, dat dat u dit stukje dus... Eh, ik kwam het tegen en het werd ook gespeeld op die, op die avondkoor. Nu we zitten te praten, heb jij dat programma ook gezien? Ja. Een van de betere jazzprogramma's eh, op de Belgische tv van dit afgelopen eh, ja, zomer. Een paar maanden, ja. Het is een, maand of zo geleden hoorde ik dat plots. En goed... Cor, wat heb jij nog meer voor de luisteraars uitgezocht? Ik heb nog een stukje muziek van meneer Ponti. Meneer Ponti speelt een viool, elektrisch viool. En het is een heel aardig stukje. Mona Boa. Maar vooral de percussion die erop gespeeld wordt door Mustafa Cissé... trekt een klein beetje de aandacht. We gaan luisteren. Ja. Peru stukje van Lisette Spinner. Eh, een, rustige dame uit Zwitserland. Ook in, Zwitserland eh, is dus eh, jazz te beluisteren. Ja. Wat op zich niet zo vreemd is. Goed luisteraars, ja, we zitten alweer tegen de klok van, van 11. En het eerste uur zie CFM Jazz op deze prachtige zondagmorgen. Prachtige zondag, herfstmorgen zit er alweer op. Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Cor van Koningsbrug en Hans Sandberg. We gaan zo meteen naar het nieuws en eh, reclame natuurlijk, want wij moeten ook bestaan. En eh, daarna zijn we weer terug met een lekker uur ZFM Jazz. Tot dan.